De daling van de verkoop komt volgens de NVM door de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek... en het opraken van potjes voor koopsubsidies en startersleningen. Er werden dan ook vooral veel minder goedkopere starterswoningen verkocht. De huizenprijzen zijn, eh, zijn aan het stabiliseren. Gemiddeld zijn woningen nu anderhalf procent duurder dan een jaar geleden. De NVM merkt wel dat veel verkopers nog te veel vragen over hun huis. Mede daardoor staan woningen lang te koop, gemiddeld nu 129 dagen. CNN heeft een van zijn Midden-Oosten-redacteuren ontslagen... omdat zij zich via Twitter lovend had uitgelaten over Sheikh Fadlallah. De groot ayatollah van Libanon overleed zondag op 74-jarige heeft. Vadlala was fel gekant tegen Amerika en er wordt in verband gebracht met aanslagen van de Hezbollah-beweging, waarbij meer dan 260 Amerikanen om het leven kwamen. CNN-redacteur Octavia Nasser twitterde dat ze de dood van de Ayatollah betreurde en dat ze veel respect voor hem had. De leiding van CNN vindt dat ze met die opmerking haar geloofwaardigheid op het spel heeft gezet. In de reactie zei Nasser dat ze spijt had van de opmerkingen, maar dat ze refereerde aan de volgens haar positieve houding van de Ayatollah ten opzichte van vrouwen. De Italiaanse politie heeft de leider van een van de machtigste clans van de Camorra opgepakt. Een maffia-syndicaat dat vooral actief is in Napels en omgeving. De 42-jarige Cesare Pagano gold als een van de 30 gevaarlijkste voortvluchtigen van Italië. Hij werd in zijn villa voor de kust van Napels gearresteerd. Door een fete tussen de clan van Pagano en een andere maffia-clan vielen in 2004 en 2005 meer dan 60 doden. Het weer, vooral aan de kust wat bewolking, verder zonnig.